Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders zien steeds meer in een Europees leger. Uit onderzoek van Ipsos INO blijkt dat de zorgen voor een oorlog hier een belangrijke reden voor zijn. Ja, nou nu vooral met Rusland en Oekraïne. En vooral hoe Amerika nu tekeer gaat. Maakt maak me daar zeker zorgen om. Ik was vroeger vrij pacifistisch, maar tegenwoordig niet meer. En met name door de angst dat de VS de Europese NAVO-landen niet te hulp schiet bij een oorlog... is die steun voor een Europees leger de afgelopen tijd flink gegroeid. Dat zegt deze defensie-expert. Voor het eerst nu, zegt de helft, er zou een Europees leger moeten komen. Dat is heel nieuw. De, steun daarvoor lag eerder rond de 35 à 40 procent. En nu zien we dus echt dat de helft van de Nederlanders zegt... laten we maar een leger beginnen. Want dat is nodig om Europa te kunnen blijven beschermen. Volgens het onderzoek zouden veel Nederlanders niet bereid zijn om in dienst te gaan... wanneer Nederland of een ander EU-land wordt aangevallen. Flink schrikken voor medewerkers en gasten van een hotel op de pier van Scheveningen. Twaalf mensen moesten naar het ziekenhuis vanwege koolmonoxidevergiftiging. Ze waren misselijk en duizelig geworden van het gevaarlijke gas. Hoe dat kon vrijkomen in het Haagse hotel is nog niet duidelijk. In Chili is de noodtoestand uitgeroepen omdat bij miljoenen mensen de stroom is uitgevallen. Ook geldt er een avondklok. Metro's vielen stil en vervangende bussen kwamen ook niet ver door uitgevallen verkeerslichten. Het is nu nog nacht in Chili. Als de inwoners straks wakker worden, zouden de meeste problemen voorbij moeten zijn. En het kostte wat moeite, maar de Oranje Vrouwen hebben gewonnen van Schotland in de Nations League. In de eerste helft kwam Nederland met 1-0 achter. In de tweede helft werd de schade gerepareerd. Berestijn, Berestijn en nu schieten. En 1-1. Wie anders dan Linet Berenstein. Minima voor het doel. En daar is de goal van Grant. Eerste goal in het Nederlands elftal voor Chastity Grant. En zo heeft eh, Nederland de zaken recht gezet. Begin april is de Nations League terug. Dan moeten de Oranjevrouwen twee keer tegen Oostenrijk. Het weer nog. De dag begint op veel plekken behoorlijk zonnig. Later zijn er stapelwolken, maar het blijft wel lang droog. Pas eind van de middag kan er een bui vallen. Het wordt max 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op eh, de A7 Heerenveen richting Horen.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 Meer Nederlanders vinden dat Europa op militair gebied op eigen benen zal moeten staan... en willen een Europees leger. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos INO in opdracht van de NOS. Hamas zegt een akkoord te hebben bereikt met Israël over de vrijlating van Palestijnse gevangenen. In ruil daarvoor wil Hamas vier lichamen van gijzelaars overhandigen. Oekraïne en de Verenigde Staten gaan samen grondstoffen delven in Oekraïne. Dat staat volgens de Britse krant The Financial Times in de grondstoffendeal... waarover de twee landen het eens zouden zijn geworden.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 If it down for me. Sometimes I trip on how happy we could be. And so I put this on my life. Nobody or nothing will ever come between us, and I promise I'll give my life. My love and my trust if you was One more time.